Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De man die is opgepakt voor dreiging in Rotterdam... wordt alleen nog vastgehouden op verdenking van opruiing. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige Jimmy F. nog steeds van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf... maar daarvoor is volgens de rechtercommissaris te weinig bewijs. Gisteren besliste de rechtercommissaris dat hij nog zeker 14 dagen blijft vastzitten. De verdachte werd opgepakt omdat hij een bericht zou hebben verspreid over terreurdreiging bij de Maas-silo... Daar zou popgroep Alalas optreden, maar dat werd vanwege de dreiging geannuleerd. Toeristische attracties in Amsterdam gaan met de politie en hulpdiensten oefenen wat ze moeten doen als er een terroristische aanslag wordt gepleegd. Dat is een van de uitkomsten van overleg van de gemeente, de politie en justitie, samen met de toeristische attracties in de hoofdstad. De gemeente had dat georganiseerd naar aanleiding van de aanslagen in Spanje. Volgens de gemeente Amsterdam hebben de bedrijven in de toerismesector zelf ook al maatregelen genomen, en willen ze van elkaar leren en beter samenwerken. Een politiemedewerker die in Overijssel werkte is ontslagen omdat hij in zijn vrije tijd drugs dealde op een muziekevenement. De man is in november al uit zijn functie gezet. Het in bezit hebben en verhandelen van drugs door een politieambtenaar is volgens de politie onacceptabel en wordt aangemerkt als ernstig plichtsverzuim. De strafzaak tegen de man loopt nog, binnenkort moet hij voor de rechter komen. De stichting Alfitra moet van de rechter binnen vier weken een pand in Utrecht uit. De stichting heeft al sinds 2015 geen huur meer betaald. De betalingsachterstand loopt inmiddels in de tonnen. De Utrechtse moskee kwam al eerder in opspraak. Minister Ascher zei dat kinderen er worden vergiftigd met zieke denkbeelden. De imam van de moskee zegt dat de stichting in beroep gaat... en dat de gebedsdiensten in de moskee gewoon doorgaan. Het weer, vanavond opklaringen en vannacht kan het mistig worden.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 lies while I know it can't be true. Plastic soldiers in my stew reenacting Waterloo. I cannot exercise this flu, clean the dog shit off my shoes. Oh, even die. at least you'd have some fans. Uh-huh. through microphone. dat was hem. Alaska met eh, het nummer Red Herring. En dat bleek dus dat ze die al hadden uitgebracht in mei. Ja, en dan eh, moet je dus achter de feiten aanholen En dan moet je hem dus weer eigenlijk bijna elke week op je lijstje zetten... om, <laughs> die single nog een beetje onder de aandacht eh, te, brengen. We hebben weer een gast. Hallo. Hallo. Ja, dat is Koen. Ja. En Koen Alvarez, we hebben een aantal weken hebben we al wat nummers van je gedraaid, toch? Inderdaad, dat is ja. gek. Tenminste, sowieso Hell or High Water. Die hebben het meest gedraaid. Super. Ja, ehm, niet om het een of ander, maar eh, ja, voor jou was het een appeltje eitje om hier naartoe te komen, hè? Ja, <laughs> tuurlijk. <laughs> Ja, want het eh, was al eigenlijk alleen maar het pad aflopen zo'n beetje eh, hier Ja, het was letterlijk vijf minuutjes lopen. Wat is drie straten verder. En ik zit hier aan tafel. Oh, ja, dat is, dat is heel leuk. Maar, je, maar ik heb je ook gezien dat je bij halen 105 bent eh, geweest. Dus, ja, eh, ja, inderdaad. Een paar keer daar gespeeld ook. Dat is iets verder lopen. Ja, eh, wat, ja, dat je ziet ja <laughs> met de bus en met de trein ben je er ook wel zo. Maar goed. um, <laughs> even over, over jou. Want je bent gespot door Marcus. Want Marcus die, die, die is bezig met de bevrijdingspop... En dan eh, eh, is hij niet alleen aan het fotograferen... maar zit hij ook met een uh, schuin oor te luisteren... naar wat er allemaal op die podia gebeurt. en een of van is de van, of podium van in Holland. En Inderdaad. daar stonden jullie met Greenfield te spelen. Inderdaad. Ja. Dat was te gek. Ja? <laughs> ja, ja, het is sowieso een superleuk publiek bij Bevrijdingspop. Ja. Dat iedereen gewoon in die sfeer is. Ja. En het was best wel druk. Ja. Dus het was wel heel cool om te doen. Heel cool om te ervaren. Ehm, even over jou, want, eh, want je zit eh, op in Holland. Hè? Inderdaad, op het conservatorium. Ja, eh, nou hebben wij hier ook wel diverse studenten uit in Holland hier over de vloer gehad. Bijvoorbeeld Mario Kruileman, die moet jij kennen. Die ken ik, inderdaad. want ze heeft met April Roos en met Jora is ze nu bezig. Maar die is hier ooit geweest, denk ik twee jaar terug. Onder de April Roos vlag. Maar er zitten natuurlijk nog meer mensen die... Zeker, genoeg. genoeg. Zijn dat, eh, heb je ook, eh, want zij heeft eh, ja, niet, niet onder haar eigen naam meegedaan aan de Rob Akda wordt. Maar meer als backing vocal van Christian was dat. ja, inderdaad. Ja. Uh, overwegen jullie dat ook om, met, met, met, Greenfield? Of jijzelf, dat je zegt, nou pak even een, een nou, kruk en ik ga spelen? Met Greenfield niet echt eigenlijk. Ik ben niet heel erg fan van muziekcompetities. Nee. Überhaupt. Dus ik snap dat het een goede manier is om nieuw talent te ontdekken of zo. maar ik krijg een beetje de rillingen als, als het zeg maar een soort wedstrijdje wordt. maar dat, maar dat gezegd te hebben, ik heb wel met Greenfield meegedaan aan Gitaarlem. En ik heb met Lisa toen in de finale van de Robacta ook Lisa, eh, dus ja, Lisa en de Lumberjacks, hè? Was, eh, of, ja. Dus ja, ik doe Ook er wel aan mee. Maar... <laughs> Ook hier geweest trouwens, Lisa. Ja, ja. tof. Ja. Um, <laughs> ja, heel leuk was eh, dat ze hier toen geweest zijn. Dat was ook het laatste, de laatste dag van, eh, of een van de laatste eh, donderdagen van augustus. Ik meen dat het in 2015 was. Ik zeg, nou, waarom gaan jullie meedoen aan de Rob Hagler Hebben ze dat nog gedaan en dan stonden ze uiteindelijk in de finale. Dus... Ja, weet ik, was ik bij. <laughs> Ehm, nu doe je ook zelf. Hè? Dus Greenfield is één kant van het verhaal. Eh, met Greenfield daar heb ik ook zelfs een opname gezien... dat jullie bij koffietijd eh, geweest zijn. Ja, inderdaad. Daar gaat het best wel lekker mee ja? eigenlijk. Ja. Eh, hoe, hoe is, want even nog naar Greenfield. de belangstelling voor, voor Greenfield nu ontstaan. Want je komt niet zomaar bij koffietijd, eh, denk ik, binnen. Nee, dat is waar. Dat is, ik weet zelf ook niet precies hoe het is gegaan. Mhm. Maar eh, er is een online boekingsplatform, dat heet Plugify. Ja. Dan kun je artiesten boeken voor als je een feest geeft. Maar ook bedrijven en zo. Ja, ja, ja. En wij hebben vanaf het begin best wel nauw samengewerkt met hun. Ja. Ook een keertje voor een opening van iets gespeeld van hen. Ja. En ja, via via hebben ze onze naam doorgegeven aan de mensen van Koffietijd... die mensen zochten voor de week van de nieuwe muziek. Aha. Of zoiets. en toen kregen we ineens een mailtje zo van... willen jullie bij Koffietijd spelen? En ik, ja, ik, woon, ik woon nog niet zo heel lang in Nederland. Dus ja. ik dacht, oh, dat zal een bar ergens zijn of zo. <laughs> En de, andere bandleden zaten me zo te kijken... weet je niet wat Koffietijd is? Nee, nee, <laughs> We gaan op de tv spelen. En ik, oh, oké, vet. <laughs> ja. Ja, ehm, want eh, Christian, waar ik ook het net over had, die heeft daar ook, uh, eh, Christian, die was er ook, bij, eh, jullie dus. jij zelf, onder jouw eigen naam, Koen Alvarez, ben je ook bezig. Dat is de reden waarom je nu vanavond hier zit. Inderdaad. Ja. ja. want, wat, ja, even, even gewoon van, wat is het leuke als je zelf bezig bent? Ja, het, dat zijn meerdere dingen wel. Ten eerste, je bent super vrij om te spelen wat je wil. Dus je mhm. hoeft met niemand overleggen of we nu dit liedje gaan doen... of dat we dit refreintje korter gaan doen of langer gaan doen of zo. Maar mhm. ik kan zelf gewoon ter plekke beslissen van... oh, ik heb vanochtend dit liedje op de radio gehoord. Laat ik dat gaan spelen. Ja. En gewoon het feit dat je eigen liedjes schrijft... dan is het toch wel makkelijker om een emotie weet het, door te geven... dan als je iemands anders liedje ik snap het. wel. Ja, ik snap het. Eh, nou, we hebben heel veel ruimte, want Marcus eh, die is al klaar. Dus dat, dat <laughs> vinden we wel heel erg prettig. Dus ik zou zeggen, eh, we gaan nog even één nummer draaien. En dan willen we je vragen om het eerste blokje van twee nummers te gaan spelen. Te gek. Dus dat gaan we zo doen. Nou, dat was even de korte introductie van Koen Alvarez... die vanavond hier te gast is. Over gasten gesproken, want hij is niet de enige. op 28 september, we hebben het rond komt deze dame. En dit nummer, dat heeft ze in een hele andere eh, setting gespeeld afgelopen zondag... in het eh, programma van Leo Blokhuis op eh, Radio 2. Maar dit is het oorspronkelijke nummer wat, hoe ze het gemaakt hebben. Hier is Daisy Ducro, 28 september dus bij ons hier te gast. Het nummer heet Into Deep, dat moet ik er dan weer even bij zeggen. He keeps me up till morning, but I don't mind. I said. Into Deep eh, van Daisy Ducro. En zij komt dus 28 september hier naar de studio van ZFM Zandvoort. Eh, maar inmiddels heeft ze ook al een aantal optredens gehad bij de Roadshow op eh, NPO Radio 2. <clears throat> en afgelopen zondag bij een goede bekende van Ruud Houweling bij Leo Blokhuis. Dus dat, ja, ik zeg dat er maar gewoon bij, want dat, dat, dat gaat goed samen. Eh, en uh, Daisy Ducro komt dus eh, ja, aan het eind van de komende maand. Want we zitten op de rand van september. 31 augustus is het vandaag. de meteorologische zomer wordt afgesloten voor de weer, Maar als ik nou naar buiten kijk, denk ik... nou, we, we krijgen nog een randje als ik het goed heb. we gaan even naar de andere kant. Want daar zit Koen klaar. Ja, want eh, we zijn heel nieuwsgierig eh, welke twee nummers je, met welke twee nummers je gaat beginnen. Ja, het eerste nummer heet Hoop. Hoop. Hello old friend We've been so long apart That I had to call you hear your voice again. I hope you remember me. I hope the numbers right. I hope you still sing with your heart in your hand. Like I do, like I do. Every time I think of you. in your eyes every time that I close mine. I hope you'll pick up now. I hope that you're still there. I hope you'll remember me the way I made you smile. as I do. Ja, eh, en bovendien, er zit iets lichts in deze song. Het begrip licht zit er duidelijk in, vind ik. Ja, ja. daar ben ik het wel mee eens. Ja, <laughs> het begrip ligt. Dat er toch nog altijd wel iets eh, is waar je ehm, voor eh, moet kunnen blijven gaan. Ja, er is altijd wel... Ja, ja, dat is heel goed verwoord eigenlijk. Dat wel. denk ik <laughs> wel, hè. Als ik, het eh, een beetje goed... <laughs> zeker de laatste zin, een van de laatste strofes uit... vond ik wel heel erg... dat kwam wel heel goed binnen. Nou, bedankt. Ja, eh, de tweede van dit eerste blokje. Ja, de tweede is eigenlijk het laatste liedje dat ik heb geschreven. Dus... Laat maar horen. Komt-ie. daisies braided into your hair. scent is sweet in the soft summer air. The waves frame your voice while they're lapping the shore. Where the sand burns my feet and my heart aches for more. This time I know it's right, cause I skin touches my hand, and you give me a look that I do understand. now I feel even closer to you. what's right. Cause I want you to be there when I close my eyes. Ik eh, ben heel nieuwsgierig eh, wanneer eh, dit nog ergens onder de vingertjes van, van ons kan gaan komen. Want dat zouden we leuk vinden, want dan... is een leuk liedje. Ja, ja, ik weet het nog niet <laughs> eigenlijk. <laughs> Zodra ik tijd heb, ga ik het. Ja, ja. bedankt. <coughs> Goed, dat was Koen voor het eerste blokje. Nu gaan wij eventjes weer verder. Want het grappige is, stevige muziek zit er ook in. Twee keer van dezelfde frontvrouw. Eén van een band die niet meer bestaat, maar die wij hier ook gedraaid hebben. Dat is uh, de eerstvolgende die je nu gaat horen. En eh, in het, straks in het tweede uur de band die ze nu heeft. Eh, ik heb het over Chantal Ipma. Zij is de frontvrouw van All Comes Down. Hoe ik daaraan ben gekomen is voor jou een vraag en voor mij een weet. En dit is het nummer Perceptions die we hier ook al een paar keer hebben gedraaid.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 Do you remember that old French town? A city drowning in its your dress unveiled my knees. You were L'éternité, revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire. Tu es toujours avec moi. Garde-moi dans ton cœur.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 Maar gewoon een, single in eh, de studio opgenomen. A Song for Fall and Darkness. Met het stemgeluid van Elma Plaisier. die we kennen van Halfway Station. Finaliste van de Grote Prijs van Nederland in 2011. Dus dat weet je dan ook weer. bovendien, als we het over Michel Ebbe hebben... dan is er zaterdag, komende zaterdag in Raaf, Rotterdam is er een, eh, een eh, plek waar je naartoe kan. En daar speelt hij samen met eh, Jiri en met T.B. Florissen. Ook bekend uit dit programma, want we hebben hem een paar keer gedraaid. Dus wil je er naartoe? Is dat zaterdag in de Maashaven Zuidzijde. Daar uh, zit het. En kun je daar terecht. Goed. En dit alles zeggende gaan wij weer naar de, de andere kant. Want Koen heeft ook nog twee koffers, Uh, eh, daar heb je een beetje over na kunnen denken. Welke ja. covers je dat, uh, wat je wil gaan doen? Inderdaad. En de eerste is Johnny Cash. Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling round a bend.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 But that train keeps rolling, all down the sand. is een eh, nummer eh, dat je van Johnny Cash hebt eh, gespeeld. Maar die Michelle Ebber die we net ook gedraaid hebben... die heeft onlangs nog een clip online gezet. En dat was een Johnny Cash cover. Dus het <laughs> sloot heel erg leuk op elkaar aan. Ehm, het tweede, de tweede cover, Koen. Want die ja. willen we ook horen. Inderdaad. ja, <laughs> die spreekt voor zichzelf. Die spreekt voor zichzelf. Nou, we, we gaan luisteren. quieres ser mi amiga. Si por ti daría mi vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel mezcla agua y sed. Serio problema. No quieres ser mi amiga. Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias. Camelos si y me mimas. Razón y piel. Difícil mezclar está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. carta recibas un mensaje ahí entre líneas. No quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. nou, begin ik ook een beetje te begrijpen waarom jij hier een eh, kleine ruimte in Zandvoort hebt eh, gehuurd. Strand, zon, inderdaad. Dat is het, denk ik. <laughs> dat is denk ik wel de reden waarom. Goed, dank je voor eh, dit moment. Ehm, we gaan straks natuurlijk nog meer horen. Maar ik ga zo ook nog wel even de vraag stellen... van wat voor liedje dit uit Spanje geweest is. Maar dat doen we zo. Eerst weer even een blok en dat is gewoon Nederlandstalig werk. En uh, dit is de band die volgende week bij ons in de uitzending eh, gaat zitten. Uh, de jongens heten De Waanzin en het nummer dat heet Ik ben weer alleen hoor. alsjeblieft. Een like me dat was hem. De winnaar van eh, de publieksprijs bij de Sena Grote Prijs van Rotterdam hoorde je Joost Wander. En ze gaat alleen voor goud. Eh, het leuke van eh, dit nummer is dat, dat het een beetje ook de invloed is van Nielsen. Maar ook, ja je hoort het goed, Doe Maar. Ja, want Zandvoort is een beetje een muzikaal dorp. We hebben natuurlijk onze vriend Edwin Keur die onder de naam Lambda als dance producer bezig is eh, geweest. Maar we hebben dus ook Ruud Houding. We hebben ook een behoorlijk bekende drummer. Want ik uh, noemde dus net Doemar en uh, René van Kolm. Dat is de drummer van Doemar. Die komt ook uit dit dorp vandaan. En we hebben natuurlijk Koen. Dus die gaat straks in het tweede uur... <laughs> die gaat in de tweede uur ook spelen. dus het begint een beetje muzikale vormen... beginnen zich aan te meten in dit dorp. En we willen dat nooit onopgemerkt voorbij laten gaan dat sowieso. Eh, we hebben er eh, nog eentje klaarstaan eh, voor het nieuws van 9 uur. En zij komt uit dezelfde school waar Joost Wander vandaan komt. Moet wel even noemen dat die andere twee nummers van Veline waren. En De Waanzin. De Waanzin komt volgende week naar, naar ons toe. En Veline die speelt 7 oktober in Popronde Haarlem in lokaal van Rob Alvenaar. Dat, dat, is, dat is een plek waar de een deel van de popronde gaat plaatsvinden. Dan nu eventjes eh, de link naar eh, de Alberda. Want eh, Joost Wander, het laatste nummer wat je net hebt gehoord... komt uit die school.